Drie uur, onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Duizenden Occupy-betogers hebben de haven van de Californische stad Oakland lamgelegd. De havenautoriteiten zeggen dat de demonstranten het onmogelijk maken... het scheepvaartverkeer veilig door te laten gaan. De protesten in Oakland, de vijfde havenstad van Amerika... laaiden op nadat de politie hard had ingegrepen bij een betoging. Een Irak-veteraan raakte daarbij zwaar gewond... doordat hij een traangasgranaat tegen zijn hoofd kreeg. Aan de protesten doen inmiddels vakbondsleden mee. De bonden zeggen dat ze dezelfde bezwaren tegen het kapitalisme hebben als de Occupy-beweging. In en buiten Syrië is sceptisch gereageerd op de aanvaarding door Damascus van een vredesplan van de Arabische Liga. Dat voorziet in een eind aan het geweld tegen demonstranten door het terugtrekken van het leger uit de steden. Ook zouden politieke gevangenen worden vrijgelaten en krijgen internationale waarnemers en journalisten toegang tot het land. Verder zou een dialoog op gang moeten komen tussen de regering en de oppositie. Maar die denkt dat president Assad alleen maar tijd probeert te winnen. Volgens de Verenigde Staten gaat het niet om woorden, maar daden. En VN-chef Ban Ki-moon waarschuwde dat Assad al vaker beloftes niet is nagekomen... al hoopt hij dat het akkoord zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. De politie van Texas is een onderzoek begonnen naar een video waarop een rechter te zien is die zijn dochter met een leren riem afranselt. De mishandeling vond in 2004 plaats, maar werd een paar dagen geleden door de dochter zelf op internet gezet. Inmiddels hebben er al meer dan 600.000 mensen naar gekeken. De dochter zegt dat ze er zo voor wil zorgen dat haar vader hulp krijgt. Die zegt op zijn beurt dat hij zich in de tijd heeft verontschuldigd tegenover zijn dochter. Tegelijkertijd vindt hij niet dat hij iets verkeerd heeft gedaan en dat het erger lijkt dan het is. De rechter heeft voor zijn werk geregeld geoordeeld in kindermishandelingszaken. Dan het weer, vannacht bijna overal droog. Overdag eerst wat zon, vooral in het oosten.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 De nacht klinkt anders bij de vader. Nou, dat vorige uur eh, Benny Goodman samen met Lionel Hampton. Nu had je eh, Charlie Parker met een compositie van Dizzy Gillespie... A Night in Tunisia daar waar het een en ander te doen is de laatste tijd. Ja, we blijven nog even in het eh, noorden van Afrika hangen. Maar iets heel anders. Dat doen we dan met eh, de Bengals. Die bestaan ook nog steeds. Die hadden in de jaren 80 een gigant van een hit. De Bengals, hier zijn ze met Walk Like an Egyptian. All the old do the don't you know... het uh, medekwartet uit de Verenigde Staten... dat in de jaren 80 een aantal hits op naam had staan. En dit was, eh, denk ik, zo'n beetje een van de grootste. Walk Like an Egyptian. Welkom, dit wordt dan het eh, tweede uur van de nacht. Henk Thomas hier bij De Vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 met in dit uur zoals gebruikelijk aandacht... voor de sterfgevallen van de afgelopen week. Uiteraard blijf ik even stilstaan bij het overlijden van uh, Rijk de Gooijer afgelopen dag... En verder ook een plaats. Ja, inderdaad, heeft ook een plaats gemaakt in zijn carrière. Een plaats van eh, Gregor Frenkel Frank. is te vinden op de Bad CD, het Bad album van Michael Jackson. En de stem die je aan het begin hoorde van dit nummer... dat was van de Zuid-Afrikaanse... Eh, Victory, uh, nee wacht even, Letta Mbulu. Letta Mbulu is de naam van de zangeres die je hoorde... die die zinnetjes uitsprak in het Swahili. Liberian Girl is dus Michael Jackson uit 1987. Daarvoor hoorde je uit de jaren 60. Afrika van de Jumping Jewels. Jumping Jewels die in de jaren 60 de begeleidingsgroep waren van zanger Johnny Lyon. Maar die Jumping Jewels die hadden zonder Johnny Lyon ook eh, een aantal successen. Met name in een aantal buitenlanden. België, Duitsland, Frankrijk, Japan, Maleisië, Singapore en Peru. Daar waren ze heel populair, ja. Misschien nog wel populairder dan hier in ons eigen land. Want zo hadden ze bijvoorbeeld in uh, een grote hit... met een instrumentale versie van de Beatles-song I Saw Her Standing There. Nou, <laughs> het kan verkeren. En voor eh, de Jumping Jewels had je dan nog het orkest... onder leiding van eh, Johnny Dankworth. Een muziekje dat je ook wel kent als tune van Brandpunt. Daar is althans een gedeelte van gebruikt door de redactie van Brandpunt. Johnny Dankworth met de African Walls. Bob Dylan nu, met Emily Harris. de LP die we ervoor uit de kast hebben gehaald, dat is eh, de LP Desire. En daarop Mozambique. I like to spend some time very nice to stay a week or two and maybe fall in Quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit monte et ne fais pas de façon. Quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit monte et ne fais pas de façon. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa des pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Como la salsa del pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ana Baheba, ya Mustafa. Ça en se De la chinina, shemazim. chérie, je t'adore, como la salsa 1960 was dit een eh, hele grote hit. Bob Azam, de naam van de zanger die je kon horen. Mustafa, de grote hit die hij toen had. Bob Azam die werd in uh, Cairo geboren in 1925 en overleed in eh, Monte Carlo 2004. Daarvoor had je dan Bob Dylan met Mozambique van de LP Desire. En daar gaat ook het verhaal van die man die op een gegeven moment 1975 naar de platenwinkel ging... en aan de man achter de toonbank vroeg... heeft hij eh, de nieuwe LP van Bob Dylan, eh, Desire... Hm? Nou, <laughs> de man dacht niet diep na. Nou, nee, dat heb ik niet. Ik heb wel andere platen van Bob Dylan. Kijkt u maar even in de bak. En ehm, de man, eh, de koper, die ging kijken in de bak met allemaal de LP's van Bob Dylan. En daar stond gewoon Desire. Dus hij toonde de koper het exemplaar aan de, de verkoper. En toen zei de verkoper, ach, <laughs> Desiree bedoelt u? Bob Dylan, Jorda uit dat album in ieder geval Mozambique... waarin die vocaal werd bijgestaan door niemand minder dan Emily eh, Emmylou Harris. Zo dadelijk de sterfgevallen van afgelopen week. Maar eerst nog even deze. Van de Clash, dat is uit 1982. Rock the Cash dat was toen de grote hit. to the top. dat zijn dan eh, oude gebouwen die je nog kan tegenkomen in eh, Marokko en Algerije. En destijds uh, eh, dienden de gebouwen met hoge muren voor de verdediging van de stad. Je hoorde de clash. Hi there guys and gals. Now gather round whilst I tell you a tale of the mysterious East. evening, about midnight, he'd jump on his camel named Clyde and ride silently through the night to the Sultan's tent, where he would secretly meet up with Fatima of the Seven Veils, the swinginest number one dancer in the Sultan's whole harem. Cause like, him and her had a thing going. You know, they've been carrying on for some time now behind the Sultan's back. And you could hear him talk to his camel as he rode across the sands. His voice would cut through the still night desert air, and he'd say... which is Arabic for how about that there then? And Clyde would say, Well, he brought his cab to a screeching halt in the rear of the teamer's tent. Jumped off climbed, snook around the corner and into the tent that he went. There he saw Fatima laying on a zebra skin rug with rings on the fingers and bells on the toes and a bone in the nose. Ho ho she was, guys and gals, laying there in all her radiant beauty, eating on a grape and an apricot and a pomegranate, two bananas, three chocolate bars, a bowl of cornflakes, sipping on a big orange drink, listening to her transistor, watching the telly and reading a record magazine while she sang, It's Now or Never. And Hey walks up to her and he says, which is Arabic for, let's twist again like we did last summer, baby. And she says, In 1962 was de meer rare muziek die je eh, zojuist hoorde. Die was van eh, Jimmy Savile. Jimmy Savile die wel wordt gezien eh, als de allereerste discjockey in Europa. In 1947 toen was hij werkzaam in een hotel waar op dat moment geen orkest aanwezig was. En hij eh, organiseerde het zo dat hij eh, twee platenspelers had en een microfoon. En op die manier kon hij doorlopend eh, muziek draaien. En op die manier was hij de allereerste discjockey hier in Europa. Toen in een hotel, maar in de jaren 50 toen kwam hij in dienst... bij de Engelstalige uitzending van Radio Luxemburg, Radio Luxemburg 208... En daar heeft hij een eh, aantal jaren met behoorlijk veel succes eh, zijn platen gedraaid. In januari 1964 toen maakte hij zijn uh, televisiedebuut. Want toen presenteerde Jimmy Savile de allereerste aflevering van Top of the Pops. Het programma bestaat niet meer, maar regelmatig zijn er op de BBC nog archiefopname te zien van dat legendarische programma Top of the Pops. Jimmy Savile, afgelopen week overleed hij op 85-jarige leeftijd. Een andere discjockey eh, is niet fysiek overleden, maar zijn baantje is hij wel kwijt. Jim Ladd. Het bijzondere van die discjockey in Amerika is dat hij een van de weinigen, zo niet de enige was... die nog zelf zijn eigen muziek kon uitkiezen. Afgelopen week werd hij eh, ontslagen, min of meer op staande voet... want er was een nieuwe eigenaar gekomen en die had van de een op de andere dag besloten... dat Jim let zijn uitzendingen niet meer mocht maken. En daar is ooit een plaat over gemaakt over de jongen door Tom Petty, The Last DJ... jazz. over eh, Jim Ladd, die dus nu echt wel de mond is gesnoerd in Amerika... als presentator van eh, een radioprogramma waarin hij zelf zijn eigen platen mocht uitkiezen. Dat is in eh, Amerika al sinds heel geruime tijd ongebruikelijk dat een discjockey zijn eigen platen uitkiest. En in Nederland komt het ook steeds minder voor. Discjockeys die hebben maar te presenteren wat er op het computerscherm verschijnt. Uitzonderingen zijn er nog in de kleine uurtjes, zoals bijvoorbeeld dit programma. En Mark Smeet, die mag ook zijn eh, eigen platen samen met eh, Leo Blokhuis uitkiezen. Om nog maar eens een paar voorbeelden te noemen. Binnen verband. En Leo Blokhuis heeft ook nog zijn soulprogramma op Radio 6... met Geel eh, Giel Belen ook nog op zaterdagavond. En Dolph Jansen. Nou, die mogen het dan nog zelf doen. Maar overdag de lijst keurig volgen. Gregor Frenkel Frank. Afgelopen maandag werd via een rouwadvertentie bekend dat de man is overleden. In de jaren 90 was het een regelmatige verschijning op de tv, want... Gregor Frenkel Frank maakte deel uit van het presentatieteam... van het satirische KRO-programma Ook Dat Nog. Daar sprak hij meestal teksten op, maar af en toe zong hij ook een liedje. Zoals nu bijvoorbeeld. machine van Pavoni... een ontwerp van Gioponti uit Turijn. En die tractortruck die is van Castiglioni. Maar die staat er toch vooral voor het design. Dat is een sofaatje uit 80 met die blokken. En dat ziet er beter uit dan dat het zit. En omdat het huis uit glas is opgetrokken... zijn de muren en plafonds dus in het wit het gaat ons in het leven alleen maar om de vorm. Is iets mooi vorm dat is voor ons de norm. De doodgewoonste dingen, die zijn dus ook design. Die zijn dus ook design. Dat is een echte rietveldkast van oude kratten. Kijk, die Bauhauslampen passen bij elkaar. En die kast met die gekleurde scheve latten, dat is Memphis. Maar dan uit het laatste jaar. En die schrijfmachine is van Olivetti. Nee, die doet het niet. Het gaat om het ontwerp. Het bestek is staal. Ik dacht van Magistretti. Nee, die messen zijn helaas niet al te scherp. Het gaat ons in het leven alleen maar om de vorm is iets mooi vormgegeven. Dat is voor ons de norm. De doodgewoonste dingen, die zijn dus ook design. Die zijn dus ook design. Papa, papa. Onze sinaasappelpers perst voor geen meter. En de koffie smaakt naar asfalt en textiel. De ontwerpen zijn doordachter en dus beter maar dat bankje hier kost wel weer 20 mil. Op het Intraluke bed kan je niet leggen. Voor de prijs van deze stoel heb je er drie. Maar ja, dan kun je dus niet achterloos meer zeggen. Oh, die stoeltjes, ja, die zijn van Vrie. Het gaat ons in het leven alleen maar om de vorm. Is iets mooi vormgegeven, dat is voor ons de norm. De doodgewoonste dingen, die zijn dus ook design. Die zijn dus wat ze zijn. De muziek is van Ruud Bos, de tekst van eh, Jack Gradella. De zang was van Gregor Frenkel Frank. Afgelopen eh, vrijdag op 82-jarige leeftijd overleden. Op diezelfde dag, 87 jaar oud, werd ze Beryl Davis. and then you don't, and then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you want to play, and then it's no, and when you say you'll stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence and it doesn't make much sense cause you keep me in suspense and you know it. Then you promise to return when you don't I really burn. Well, I guess I'll never learn and I show it. If you've got a heart and if you're kind, then don't keep us apart. Make up your mind. You're undecided now. So what out if you're kind. Then don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? Beryl Davis, zangeres die afgelopen vrijdag op 87-jarige leeftijd overleed... is vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog bekend geworden... en ook daarna omdat ze destijds optrad voor eh, de militairen en de geallieerden. In haar carrière trad ze ook eh, veel op samen met Frank Sinatra. Samen met Frank Sinatra was ze ook actief in een behoorlijk populair radioprogramma in de States, Your Hit Parade. En aan de hand heeft ze nog deel uitgemaakt van een meidengroep. De Four Girls. Beryl Davis hier in Nederland eh, niet zo bekend, tenminste zeker niet de laatste jaren. Maar in Amerika en in Engeland zeker wel een bekendheid. Zoals ik al zei, in de jaren 40. Beryl Davis, 87 jaar geworden. En afgelopen zondag overleed een man die in Nederland nooit een hit heeft gehad... maar aan België heeft hij maar liefst een half jaar in de hitparade gestaan. Het is namelijk de Britse singer-songwriter John Macon. 61 jaar is hij geworden... En eind van de jaren 90 toen maakte hij een wel heel merkwaardig nummer... onder de naam Mr. John. Bedenk even dat eh, Mr. John een Engelsman was en woonachtig was in België. Potverdingen, it's great to be a Belgian. I'm not English, I'm not French and I'm not Dutch. I'm not Spanish, Portuguese or German. I'm a Belgian, so thank you very much. As I walk along the street with my mayonnaise and frites, you can tell I'm as happy as can be. With my duvel in my hand, then you must understand I'm a Belgian, so nothing worries me. Hut for Decker, it's great to be a Belgian. I'm not English, I'm not French, and I'm not Dutch. I'm not Irish, Italian, or Danish. I'm a Belgian, so thank you very much. Without the Belgians, there would be no saxophone. No Tintin, Captain Haddock, or Poirot. And excuse me if I've missed anybody off the list. These are the only Belgians that I know. Podverdecker, it's great to be a Belgian. I'm not English, I'm not French, and I'm not Dutch. I'm not Finnish, Austrian, or Swedish. I'm a Belgian, so thank you very much. Belgian. I'm not English, I'm not French, and I'm not Dutch. I'm not Spanish, Portuguese, or German. I'm a Belgian, so thank you very much. Now the English egg and bacon's not so bad, especially since all their cows went mad. But if they've never tasted mussels on the Kronplatz down in Brussels, it's no wonder they're feeling very sad. Hulverdecker, it's great to be a Belgian. I'm not English, I'm not French, and I'm not Dutch. I'm not Irish, Italian, or Danish. I'm a Belgian, so thank you very much. I'm a Belgian, I'm not Irish, I'm not Greek. I don't drink Guinness or Red Cena, I drink Creek. On the Skelda or the Meuse, you find me drinking Gers or Lef or Chimay or Lambic. Hulperdecke, it's great to be a Belgian. I'm not English, I'm not French, and I'm not Dutch. I'm not Spanish, Portuguese, or German. I'm a Belgian, so thank you very much. Upverdecker, it's great to be a Belgian. I'm not English, I'm not French, and I'm not Dutch. And me, I'm not a Luxembourger. I'm a Belgian, so thank you very much. Upverdecker, it's great to John Makin als Mr. John 1988. Toen had hij die hele grote hit in eh, België onder de titel Pot verdekken. It's Great to Be eh, Belgium. Laatste jaren trad hij op als Dr. Rob en vertoonde hij zich als een uh, eh, jazzklarinetist. Dat was er vandaag het bericht waarmee het zes uur journaal in ieder geval opende. Het overlijden van Rick de Gooier. vijftien of zoiets. En ik bracht je naar je huis toe op mijn fiets. Het was zo'n mooie zomer, dat bestond nog in die tijd. Ik reed met opzet langzaam, want ik wou je nog niet kwijt. Wou je nog niet kwijt. het zomer was. In mijn schoolagenda schreef ik duizendmaal je naam. Op mijn opgelapt bed, je fotootje gezet en uren kijken naar de maan. O mooie Nelly van der Heuvel, zou je nog bestaan? We waren vijftien ongeveer en we zaten in een bootje op het meer. Ik vuifde op een dennenkoek en jij verloor je schoen. De zon ging langzaam onder en ik kreeg mijn eerste zoen. Kreeg mijn eerste zoen. O Nelly van der Heuvel uit de hoe verliefd ik was door het zomerwas. Zogenaamd toevallig liep ik tien keer langs je raam. En toen kreeg je last, want je vader stelde vast, je mag niet met die jongen gaan. O mooie Nelly van der Heuvel, zou jij Het was zo'n mooie zomer, maar die is voorbij gegaan. O mooie Nelly van der Heuvel, zou jij nog bestaan? acteur heeft ook in zijn carrière een aantal grammofoonplaten gemaakt. In de jaren 60 bijvoorbeeld Brief uit La Courtine, waarmee hij toen een hit had. En dit wat ik je juist liet horen, dat was dan een variant op uh, eh, Tie a Yellow round, on, round the Old Oak Tree van Doorn. Herman Pieter de Boer maakte daar een nieuwe Nederlandse tekst op. Nelly van der Heuvel uit de vierde klasse. En je hoorde Rijk de Gooier nog eens een keer eh, voorbij komen als zanger. zoals gezegd, heeft een... Eh, toch wel een aantal, behoorlijk aantal eh, platen gemaakt. Niet alleen eh, solo, ook heeft hij eh, wel eens net gehad met Johnny Kaarkamp. de Bostella. In de periode dat carnavalsplaten landelijk nog een hit werden. Rijk de Gooier in ieder geval. Hij is 85 jaar geworden. Dan had de radiozender in België Studio Brussel begin van deze week een bijzonder project. Ze gingen namelijk op zoek naar de dode die het meest gemist wordt in muzikaal opzicht. Nou, op nummer 3 eindigde Jim Morrison, nummer 2 Freddie Mercury. En de dode die het meest gemist wordt, dat is Kurt Cobain. I'm so happy, cause today I found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Program is Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah! sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited. I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay. 15 april 1994 overleed hij en hij is de dode die het eh, meest gemist wordt... volgens de luisteraars van het muziekstation Studio Brussel in België. Zo dadelijk deel 3 van de Nacht klinkt anders maand nog even eh, iets klassieks. Afgelopen week, vorige week was dat, waren ze nog te gast bij Giel... maar wat ik nu laat horen is van 27 april vorig jaar. Hier zijn de pianisten Arthur en Lucas Jussen...